Carolijn Bari met het NOS Journaal. Ziekenhuismedewerkers willen een duidelijker beleid voor mondkapjes in de ziekenhuizen. Nu hoeven ze op de gangen geen medisch mondkapje op... en bij sommige contacten met patiënten is het ook niet nodig. Bij andere patiënten weer wel en in het laboratorium moet het ook... maar bij het koffiezetapparaat dan weer niet. Alsof het virus zich om de paar meter anders gedraagt... schrijven vijf vakbonden en de Patiëntenfederatie Nederland in een open brief aan de ziekenhuizen. Ze willen dat ziekenhuispersoneel in principe altijd een mondkapje op moet... en het alleen af mogen doen als ze dat zelf verantwoord vinden. In de Amerikaanse staat Alabama is een lesvliegtuig van het Amerikaanse leger neergestort. De twee inzittenden zijn om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een woonwijk. Een huis en een paar auto's vlogen in brand, maar op de grond raakte voor zover bekend niemand gewond. Een Amerikaan is veroordeeld tot 20 jaar cel in verband met de aanslag in San Bernardino vijf jaar geleden. Hij gaf wapens aan een echtpaar dat een bloedbad aanrichtte in een zorgcentrum. Daar werkte de mannelijke dader. Met de wapens schoot het stel 14 collega's dood tijdens een kerstviering. De daders kwamen om door politiekogels. Het waren geradicaliseerde moslims die al langer met plannen voor een aanslag rondliepen. De nu veroordeelde man wist dat, ze waren jarenlang bevriend... en beraamden samen ook aanslagen die ze nooit uitvoerden. Op het plein voor het Kambuurstadion in Leeuwarden vierden tientallen supporters dat Kambuur zo goed als zeker de eerste periodetitel wint in de eerste divisie. De Leeuwarders wonnen gisteravond met 3-0 van Roda JC. De supporters op het plein hielden zich niet aan de anderhalve meter regel, is te zien op beelden van het feestje. Ze schreeuwden en staken vuurwerk af. De politie heeft voor zover bekend niet ingegrepen. Het weer, het is afwisselend bewolkt en er kan een bui vallen.